In een brief van premier Balkenende schrijft de prins dat door de publiciteit het risico bestaat dat elke misslag rond het project wordt uitvergroot en dat het project daardoor wordt benadeeld. Volgens Willem-Alexander kost de voorgaande discussie een hoeveelheid tijd en energie die juist in deze periode van crisis en andere zaken moet worden besteed. Dat geldt ook voor ons eigen werk in Nederland, schrijft de prins. Willem-Alexander benadrukt dat het project in Mozambique op koers ligt. Hij zei wel dat in Mexico dat er slapeloze nachten van heeft als aan zijn integriteit wordt getwijfeld. Staatssecretaris De Jager moet van de rechter een uitspraak over een advocaat rectificeren. De Jager zei in een uitzending van De Wereld Draait Door dat advocaat Barat Singh zwartspaarders wel eens adviseert om illegaal te blijven werken. Zwartspaarders zijn mensen die geld onttrekken aan het oog van de fiscus door het te zetten op een bankrekening in een belastingparadijs. De advocaat voelde zich geschaad in zijn reputatie, zijn eer en goede naam en spande een kort geding aan. De rechter in Den Haag gaf Barat Singh gelijk en veroordeelde de staatssecretaris tot rectificatie van zijn uitspraak op de voorpagina van vier landelijke dagbladen. De PvdA wil onderzoeken of telecombedrijven hun mobiele netwerk kunnen delen als een van de bedrijven een storing heeft. Deze week was er een grote storing bij Vodafone, waardoor veel mensen niet konden bellen of sms'en. Als het technisch mogelijk is, zou bij een storing het ene bedrijf capaciteit beschikbaar moeten stellen aan het andere, zegt het Kamerlid Van Dam. Hij verwijst naar soortgelijke methodes als een elektrische centrale uitvalt. Volgens de PvdA laat de storing zien hoe afhankelijk mensen zijn van het mobiele telefoonnet. Het weer, toenemende bewolking, vooral het westen en noordwesten gevolgd door regen. Morgen droog, zondag buiig en met 13 graden blijft het zacht.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 Dat alles alweer in de 19e jaargang van deze hitlijst. Aflevering 44 van deze jaargang vandaag 20 november alweer van 2009. De lijst deze week bestaande uit 21 stijgers, 1 zittenblijver, 15 dalers en dan nog 3 nieuwe binnenkomers. Dat dat na 15 weken uit de lijst verdwenen is Pitbull met Hotel Room Service... Low Rocks met Bulletproof heeft er één week korter in gestaan, in totaal 14 weken. En Caro Elmerat, back it up, na 11 weken houdt zij het ook voor gezien. Snel stijgen, die is handen, in handen van eh, Drake deze week, de best hij ever had, 8 plaatsen in totaal. En Wylon met Wicked Way, hij zakte 14 en daarmee zakt hij het snelst van allemaal. Het langst genoteerd deze week, dat zijn er twee. Madonna met Celebrations en David Guetta en Ekan. Met hun Sexy Bitch staan ze allebei 15 weken alweer in de lijst van Europa. We hebben genoeg platen te gaan weer dit uur. Dus we beginnen gewoon meteen met de eerste nieuwe binnenkomer. Girls Aloud heeft ondertussen een kleine pauze genomen voor ze weer de studio induiken. Maar Sheryl Crow die, eh, doet het even anders.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 Nummer 36, die slaan we even over. Dat is JC Run This Town. Zeven plaatsen zakt hij in de dertiende week. Ook Wylon met zijn Wicked Way komen we dan tegen op 35. 14 plaatsen verlies in de 11e week voor hem. En dan komen we onze Amerikaanse gitarist en zinger-songwriter John Mayer tegen. In Nederland is hij eh, vooral bekend van de twee hits Dodders en Waiting on the World to Change. Als je denkt dat dit het enige werk is van deze zanger, dan eh, kom je toch bedroog uit. Meijer brengt namelijk binnenkort alweer zijn vierde studioalbum uit, getiteld Battle Studies. De eerste single hiervan eh, wordt trouwens Who Says. Verwacht na dit nummer nog veel meer singles van John Mayer. Mayer heeft namelijk aangegeven veel singles van dit album te gaan plukken.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 Vorige week kwam hij binnen op 38, deze week stijgt hij naar 32. Die populariteit van David Guetta die stijgt op dit moment ook naar ongekende proporties. Voor Europese artiesten en met eh, dance artiesten is het altijd eerst lastig om door te breken in Amerika. De Franse producer die is het wel gelukt. Voor de Black Eyed Peas produceerde de David Guetta de nummer 1 hit I Got A Feeling. Zijn eigen single Sexy Bitch eh, staat ook dik in de top 10 in Amerika. One Love is de nieuwe single die hij gaat uitbrengen in Europa. Hij doet dat samen met ook weer een andere bekende. Deze keer is de eer gevallen voor zangeres Estelle. Bekend natuurlijk van het nummer American Boy. Ketta en Estelle komen dus meteen binnen in de Euro Breakdown deze week eh, op nummer 31. Als hoogste nieuwe binnenkomer. Hoor je nu met One Love. I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. Let this be a song now and this be a day. If we stand together. laatste nieuw binnenkomer van deze week. In handen van David Guetta en Estelle One Love. Op nummer 40 vinden we deze week de Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter. Heartbreak Make Me a Dancer. 13 weken lang staan ze in de lijst. Van 37 zakken ze dus naar 40. Keisha met TikTok staat ook 13 weken in de lijst, zakkend van 33 naar 39. Voor Madonna met Celebrations 4 plaatsen verlies. Ze komt op 35 en dat in de 15e week dat zij in de lijst staat. Cheryl Cole, Fight For This Love, nieuw binnen op 37. JC, Run This Town, 31 weken in de lijst, zakkend van 29 naar 36. Wylon Wicked Way zakt 14 plaatsen naar 35 en dat in zijn 11e week. John Mayer, Who Says, nieuw binnen op 34. Bob Sinclair en Shabba Ranks, Love You No More, 13 weken ondertussen al in de lijst, van 25 zakkend naar 33. Mika met Rain, 2 weken in de lijst, van 38 omhoog naar 32. En net als laatste nieuwe binnenkomen David Guetta en Estelle One Love op nummer 31. Nummer 30 en 29 die slaan we over zijn Carrie Underwood met Cowboy Casanova en Mika met We Are Golden. Dan komen we terecht op 28, daar vinden we Lady Gaga. Vorige week kwam zij binnen op nummer 35. Deze week gaat ze met Bad Romance omhoog naar 28.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 De hele middag blijft het namelijk bewolkt en zal het regenen. Vanavond heeft de bewolking ook de overhand, maar komende nacht komen er weer wat eh, opklaringen. Het blijft dan wel droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. De wind krimpt van eh, zuidwest naar zuid en neemt nog eens sterk in kracht af. Morgen zijn er dan wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de zuid- tot zuidoostenwind neemt langzaam weer in kracht toe. Aan het eind van de middag wijdt het aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt dan naar een maximale 14 graden. Zaterdagavond neemt de wolking snel toe en later op de avond en zondagnacht gaat er dan ook geruime tijd regenen. De zuid- tot zuidwestenwind waait over land matig, aan zeekrachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Zondag schijnt eh, af en toe de zon. Het eh, draait vooral dan ook weer om de buien. En bij die buien komt het tot zware windstoten en kan het ook tot onweer komen. De zuid- tot zuidwestenwind uh, eh, waait aan zee hard en de temperatuur loopt op naar een maximale 12 graden. Zondagavond en maandagnacht is dan ook weer bewolkt en regent het enige tijd. De zuidwestenwind eh, waait over land vrij krachtig. Aan zee wel zelfs eh, richting de kracht 7. Dus een harde kracht weer. Temperaturen in de nacht zo tussen de 7 en de 8 graadjes. Nou, even kijken wat de B allemaal nog te melden heeft. Wordt langzaamaan wat drukker in de regio. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen Daar staat 2 kilometer. Amersfoort richting Amsterdam tussen Muidenslot en Muiden. Daar staat ook 2 kilometer. En Amsterdam richting Amersfoort op diezelfde A1 staat nog eens 2 kilometer tussen Diemen en Muiden. En dan op de A6 Muiden richting eh, Lelystad, daar is weer van alles aan de hand. Bij knooppunt Muidenberg is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De omleiding is daar ingesteld. Verkeer richting Emmeloord volgt eh, Amersfoort-Zwolle. En verkeer vanuit Utrecht richting Groningen volgt Amersfoort-Zwolle de A1, de A28. Ook druk op de A9 nog Amstelveen richting Alkmaar. meer knooppunt Velsen daar 11 kilometer. A10 de Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Geusveld en de Rij 5. En op diezelfde A10 de Ring van Amsterdam, de nieuwe Koen, Koenplein. Tussen Sloten en dat knopend eh, knooppunt Koenplein, daar staat ook nog eens 7 kilometer. Verder heb ik ook weer goed nieuws voor je, want als je de ruimte hebt kan je overal doorrijden. Dus er gaan eh, op dit moment geen flitsers.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 Dan krijg je dus het geweldige stemgeluid van Alicia Keys. Op nummer 23 stond zij deze week Doesn't Mean Anything. Vorige week nog op 28, deze week dus 5 plaatsen winst. En dat alles in haar vierde week. 8 plaatsen winst is er dan voor eh, Snow Patrol. De band die vorige week binnenkwam in de lijst toen op nummer 30. Deze week dus 8 plaatsen verder naar nummer 22. Dit is Just Say Yes. Nou, deze krijgt van mij ook nog September, Because I Love You. Derde week in de lijst, 27e vorige week, deze week 6 plaatsen omhoog naar 21. Nu is dus het geluid van Snow Patrol hier op je Zandvoorts Radio. Met alles tijdens de Euro Breakdown. I want you to stay here beside I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my hand.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 It's all I want. It's all I want. september, Because I Love You, deze week de nummer 21. Op nummer 30 dan vier plaatsen verlies in de achtste week voor Carrie Underwood, Cowboy Casanova. 29ste is Mika, We Are Golden. 10 weken staat hij in de lijst, hij zakt 11 plaatsen. Lady Gaga, Bad Romance, 7 plaatsen omhoog en dat alles in de tweede week. Daniel Merriweather, Impossible, staat nu 3 weken in de lijst, gaat 4 plaatsen omhoog. Cobra Starship, Good Girls Go Bad, 11 weken in de lijst. Verdubbelt de positie, vorige week nog op 13, deze week op 26. Sean Kingston, Burning, 9e week in de lijst, zakken van 11 naar 25. Drag, The Best I Ever Had, staat eh, nu 3 weken in de lijst. 32 vorige week, deze week naar 24. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything, 5 plaatsen omhoog naar 23, dat alles in de vierde week. Snow Patrol, Just CS in de tweede week meteen naar 22. September, Because I Love You, dus een eh, weekje langer, 3 weken in de lijst. Hij gaat van 27 naar 21. Nummer 20 in de achtste week. The Ian Carey Project, Cat Shaky, zak het van 15 naar nummer 20. En nummer 19 is er dan voor Britney Spears. Dit is 3. 1, 2, 3, not only you and me. Got 180 degrees and I'm caught in between. Counting 1, 2, 3. Sleep. editors Babylon. Ondertussen staan ze alweer vijf weken in de lijst van Europa. Vorige week stonden zij nog op 22, deze week omhoog naar nummer 18. Tot aan het nieuws van 4 uur krijg je nog de nummer 17.